Je hoort de politie. Op dit moment is het onderzoek naar dit incident eh, uiteraard in volle gang. Hier achter mij zijn allerlei specialistische eenheden eh, aangekomen. Dus we hebben forensische opsporing te plaatsen, uiteraard de recherche. En nu wordt alles in gang gesteld om zo snel mogelijk te achterhalen ja, wat hier precies gebeurd is. Buurbewoners zeggen tegen het parool dat de man vaker verward gedrag vertoonde. De politie denkt dat hij alleen alleen handelden. Nederland staat in de achtste finales op het WK voetbal. Het was een makkie tegen Vietnam. 7-0 werd het. Esmee Brugs was een van de sterren met twee heerlijke goals van afstand. Nou, er wordt wel eens vaak tegen mij gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot. Eh, van buiten naar binnen en dan verre hoek zoeken. Wat Lieke altijd deed. Dus eh, ja, dat kon ik dan vandaag doen en hij gaat erin. Dus dat is lekker. Nederland is groepswinnaar en ontloopt daardoor waarschijnlijk het sterke Zweden. Ook Amerika is door naar de achtste finales. Nou, ook het OM gaat in hoger beroep tegen de straf die Alex S. heeft gekregen... voor het verkopen van het zelfdoningsmiddel X. De man werd onlangs veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan anderhalf voorwaardelijk. Dat is minder dan het OM had geëist. Eerder vandaag liet S. ook al weten dat hij tegen die straf in beroep gaat. En pas op als je voor je baby een zwemzitje hebt gekocht bij de Decathlon. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan het ding omkantelen onder water... waarna de baby zich niet meer zelf om kan draaien en dus kan verdrinken. De NVWA raadt mensen af het zwemzitje nog te gebruiken. Het weer, buien en af en toe zon bij een graad of 20.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 Ashtray, day time to spark it. Gucci collar for dollar, got out and walked it. I speak thin, cause baby, I can't talk it. Whoa, uh, sweating, it's uh. hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point.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 De volgende wedstrijd van Nederland is in de nacht van zaterdag op zondag... zo goed als zeker tegen Italië of Zuid-Afrika. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil niet op de kandidatenlijst... voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nijboer is 11 jaar Kamerlid, maar gelooft naar eigen zeggen... niet volmondig in de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Olaf Efraim verlaat de fractie uit de groep van Haga... en gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Er zou ruzie zijn ontstaan tussen de drie Kamerleden van de groep van Haga... over de samenstelling van de kandidatenlijst van de partij BVNL... waarmee Van Haga wil meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Het weer. Ook in het begin van de middag nog buien. Op sommige plekken met onweer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en de zon breekt door. Het wordt een graad of 20.